Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Utrecht mag oude dieselauto's blijven weren uit de binnenstad. Sinds 1 mei krijgen automobilisten die met een diesel van voor 2001 toch door het centrum rijden een boete. club Knak had een kort geding aangespannen, omdat de zogeheten milieuzone nutteloos zou zijn. Maar de rechter ziet geen reden om de zone te verbieden. Wel vindt de rechter dat het effect van de milieuzone uitgebreider bestudeerd moet worden. De man uit Woerden moet tien maanden de cel in voor illegale dierenhandel. Verder krijgt hij vijf maanden voorwaardelijk en moet hij 2000 euro boete betalen. De man verhandelde op grote schaal exotische dieren... zoals luipaarden, ringstaartmakies en Filipijnse dwergvalken. Toen de politie drie jaar geleden binnenviel bij zijn loods... vonden agenten tientallen dieren in erbarmelijke omstandigheden. Minister Ascher van Sociale Zaken ziet niets in het idee van het Centraal Planbureau om de WW stapsgewijs te verlagen om zo ouderen aan het werk te krijgen. Het idee is daarmee van de baan. Volgens Ascher is het versoberen van de WW niet de oplossing. Het CPB pleitte ervoor de WW-uitkering steeds verder te verlagen naarmate iemand er langer in zit. Zo zouden mensen eerder geprikkeld worden om een nieuwe baan te accepteren. Minister Asscher zegt dat het probleem niet is dat mensen niet willen werken. Er moeten meer banen komen. Voetballer Rafael van der Vaart maakt definitief de overstap van Hamburger SV naar de Spaanse club Real Betis. Zondag gaat van der Vaart naar Sevilla, waar hij medisch wordt gekeurd en maandag volgt de officiële presentatie. De international heeft voor drie jaar getekend. Real Betis komt vanaf augustus uit op het hoogste niveau in Spanje. Het weer tot zonsondergang zonnig. Bovendien neemt de wind af. Halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het wordt 25 tot plaatselijk 30 graden. door een stevige oostenwind is het op de Wadden wat koeler. Morgenavond is er kans op een onweersbui. Het weekend is minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is best een drukke avondspits in de Randstad. Dit zijn de files met minimaal 10 minuten vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden na een ongeluk 4 kilometer. En daardoor ook file op de Gaasperdammerweg, de A9 vanuit Amstelveen, 5 kilometer. Richting Amsterdam op de A1 staat bij Muiden 8 kilometer file. Op de A2 Amsterdam naar Utrecht tussen Utrecht-Leidse Rijn en de afrit Everdingen 13 kilometer. De A10, de A10 Zuid tussen Nieuwendam en de Rij, 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meern en Nieuwebrug 10 kilometer. Daar moest dat worden opgeruimd. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht West 8. En dat was het voor de Randstad. Tot zover de verkeersinformatie.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 Skin that makes you go dan heb ik het over eh, niemand minder dan Kees Mayfield. Beter bekend als eh, Cornelis Kees Veerman. Eh, daar, daar schuilt hij achter. En ja... Volendam zal ook vanavond een klein beetje een soort rode draad zijn. Dat heeft ook alles te maken met de band die vanavond tussen 6 en 8 al gaat, gaat wat laten horen. Zijn Ierse jongens, de Young Folk, zij treden morgenavond op in de Piers in Volendam. Maar <clears throat> wil je ze nog meer eh, zien en genieten... dan kun je in ieder geval zaterdag bij Bekenstein Pop in Velsen... op het eh, landgoed van, eh, van Bekenstein kun je er ook zijn. Dus wat dat gaat, gaat het helemaal goed komen. En mocht je ze dan nog een keer gemist hebben... dan is er nog geen man overboord. Want in augustus treden ze ook op in Amsterdam... tijdens het festival The Brave. Dus wat dat gaat, eh, gaat het helemaal goed, eh, goed komen. Ehm, dat uh, eventjes voor het spoorboekje voor vanavond. Want mensen denken van... hey, het is normaal gesproken toch non-stop. Ja, we hebben het even aangepast. En dat heeft alles te maken met deze band. Ja, want we willen ze toch, uh, we willen toch graag ook eens een keer een eerste band hier laten horen bij CFM Zandvoort. Dus hebben we een Alternative XL van gemaakt eh, vanavond. Eh, straks tussen 8 en 10 komt uh, Dylan Zondervan. En dat is de man van Low Eric Sound System. Die komt met een aangepaste set. Komt hij hier tussen 8 en 10 het een en ander laten horen. Dus dat is eventjes in het kort en ruwweg... ja, wat, wat we gaan doen. ik heb niet eens Hans Wassenaar gedacht gezegd, maar bij deze alsnog. Ja, ik ben dan zo geënt op de show. Uh, zo dadelijk eh, gaan wij dus eh, dat allemaal beleven. Dat zal zo tussen half zeven en zeven uur zijn. Dan gaan er hier twee nummers plaatsvinden. En daarna tussen zeven en half acht nog eens twee nummers. En dan ga ik ook met, met die jongens praten. Even van de bands. ja, Nederlands zijn ze niet machtig, maar het Engels wel. Dus het wordt voor mij ook weer eventjes toeien met Nederlands en Engels taalgebruik. Maar dat gaat allemaal wel goed komen. Goed, dit eh, zeggende ga ik eerst kijken of ik eh, iets eh, uit de toverdoos kan krijgen. Want dat moet ik ook nog maar allemaal afwachten. eerst even kijken of, ik, of dit werkt. Want ja, ik kom even plomp verloren. Word ik hier eventjes neergezet. En dan moet ik natuurlijk maar afwachten of het ook allemaal werkt. dit is, even kijken of werkt het. Werkt het ook, werkt het niet. Spannend is dit eventjes. Ehm, en dat heeft alles te maken met... met de afstelling van deze mengtafel. En dan is het eh, typisch weer eh, Microsoft wat, eh, wat aan de klok slaat. En dan gebeurt er helemaal niks. Ja, er gebeurt wel wat, maar dan moet ik even kijken. Ja, ik heb wel wat. Maar ik moet het lijntje even dicht zetten. Dat ga ik zo allemaal doen. Nu ga ik eerst even iets draaien uit wat, wat, wat, we, wat ook een festivalband gaat worden de komende tijd. En dat is My Baby. En ook hen ga je zien aanstaande zaterdag bij Bekenstein Pop. En dit is hun nieuwe single. Hier is Seeing Red. Moet ik het wel? Ja, is de autodeur. De sleutel in het slot. Geschuifel in de gang. En dan, liefje, wat ben je vroeg? Samen naar de supermarkt. Thee op een terras. Daarna naar een restaurant. En s'avonds naar een film. S ochtends op de overloop vleugje van jouw geur. Het briefje op de koelkastdeur, de sms. Ik hou van jou, ik hou van jou. de stad die ik bezocht. Het groot gemis dat jij herkent, omdat het jou ook trof. Scharrelen, rommelen, in en om het huis. Samen op de passerpunt, in één adem thuis. Naar het volgende hotel op het grote bed. Bel ik jou en jij neemt op met schat. Edith Leerkers. En zij eh, werkt samen met Herman van Veen. En het is ook nog eens de moeder van Marnix Dorenstein... Eh, die we ook eh, vaak hebben gedraaid met X als X. En dit is dus de moeder. En uiteindelijk heeft Marnix besloten om... mam, dit moeten we toch gaan uitgeven. Goed, ik ga het nu in het Engels doen... want onze gasten uit Ierland zijn inmiddels aangeschoven. The young folk, welcome to our show tonight. Hello. Hello. <laughs> you, you, if you put the, the, a little bit closer. You can pull also a little bit of the microphone. To, uh, Is that good for you? Yeah. yeah. Right. All right. Uh, that that was Paul, I think. Oh, Tony, Tony, Tony, yes, <laughs> yes, uh, yeah. Uh, there are you. You are the three tonight. Uh, Just three tonight. Yeah. yeah. Tomorrow there'll be five of us. Yeah. If you if you do uh, the headphone, uh, um, then it will be okay. Um, uh, five, uh, your uh, uh, the original, the original the setting original. from the for, yeah. for, from the band is uh, <laughs> five five uh, men straight, but but you're now on with the three of yeah. Of we we would be the core yeah. of the band the past few years, and um, we just get in a few session musicians yeah. every so often. But um, Alex and Patrick, they'll be arriving tomorrow. They've been with us for a while, so Alright. Ja. Nou, ik zei al, van, eh, ze zijn met z'n, eh, nou, oorspronkelijk met z'n vijven, maar Anthony zegt al van, ja, we zijn met z'n, nu met z'n drieën. Eh, de andere twee, Alex en Patrick, die, willen, die gaan morgen arriveren. En dat natuurlijk omdat ze morgen uiteraard in de Piers in Volendam spelen. Um, you are coming from Dublin. Hmm. Yes. Yes. Yeah. What, what kind of city is it? Dublin. Dublin. Is uh, yeah, <laughs> it's, it's, it's, it's, uh, different uh, and to compare with Amsterdam? Yeah, Amsterdam. There's a lot more happening. Um, well, Dublin's amazing, but Amsterdam's huge. You know, we've been we've been here for a few days now yeah. doing uh, doing radio everywhere. Yeah. Everywhere. Know? So we're trying to get around before we have our gigs <laughs> um, tomorrow and Saturday. Yeah. Um, if you're doing radio in Dublin, it's not as bad because it's a lot smaller. It's a lot smaller. Easier to get around. Yeah. Yeah. What, what's so nice about Dublin? Uh, not the weather, anyway. It's small. It's nice. Everybody knows each other. Oh, Dublin, yeah? you know, it's, it's, quite, it, it's, it's, it's, very easy. You could walk from one end of Dublin to the other end in yeah. 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. 15 it's in, minutes, in, in 15 yeah. minutes, and that's and, and then you are going from the east side of the town and to the yeah. other side of the town. North to south, yeah. I mean, around the city centre, you know. Before right. before you start hitting the suburbs. So if you go want to go into town, yeah, you know, it's about 15 minutes every direction. Okay, you know? okay. It's, it's a little bit like uh, this village. Yeah. Well, our, uh, it's uh, more uh, in about five minutes if you go from the south to the north. I but uh, but we, we still know each other here in this kind of village. And so. similar in, in city center in Dublin. Yeah, yeah. yeah. All right. All right. Ja, de jongens eh, vertellen iets over hun... Eh, I give it a little bit in translation in Dutch. Eh, de jongens vertellen iets over hoe, hoe, een stad eruit ziet in Dublin. ze zeggen van ja, het is niet zo'n grote stad. En in vergelijking met bijvoorbeeld Amsterdam is Dublin een stukje kleiner. Maar zegt onder andere ook Paul, die zegt van ja... Of Tony moet ik zeggen. Uh, ik haast het door elkaar heen. Tony die zegt, zegt ja, het is zo dat rond het centrum ken je elkaar eigenlijk wel. En ja, het is ook een hele uh, een kleine stadscentrum. Je bent zo van een kwartier eh, van het ene eind naar de andere kant. It's not like Volendam. Volendam is also like Sanford. Like Sanford. Yeah. Yeah, it's lovely. We were up there during the other evening. And, um, we kind of wanted to stay there for a few more hours to yeah. see what it was like. But we go back tomorrow, so looking forward to that. Historically, uh, is Volendam also uh, a place near the sea? Yes. Uh, many decades ago, uh, many uh, uh years ago, it was still uh, a seaside, a sea, uh, seaside village, and now it's a lake. So we have a, it dried up. Yeah, <laughs> we have closed the gap <laughs> from from, from the sea from Friesland. It's a northern province, a northern region and, the north of Holland here. So uh-huh. uh, we have uh, uh, placed the road. So the sea is oh, not the sea you. anymore. Yeah, yeah. okay. Yeah. Lovely. Yeah, uh, so you have also a little bit of uh, historical <laughs> education here in this, <laughs> this kind of program. Um, well, uh, the, the young folk, um, how is uh, your uh, music, uh, what is the, the history about your music? Um, yeah. For the folks who don't know yeah, the, the young we, folk. We've been uh, we've known each other for a few years. We've been kind of as the young folk been going for four years. Yeah, yeah. we always change it. We always say four years, <laughs> five years, six years. Yeah, um, and uh, yeah, it's been the three of us for a long time, and then we kind of have session musicians coming in with us. Um, as you know, the name of the band, it's kind of it's folk music, but it's kind of alternative folk music. Yeah. Um. Yeah. That's that's us. That, that's, that's <laughs> you, uh, Anthony. I, I have also uh, read about uh, something about your family, uh, yeah. the Furies. Yes. That was also a legendary folk band. Yeah, so in Ireland. Oh, So I I know they. Yes, yeah? they they still are. They still Thank are. God. Yeah. I <laughs> they're still going. They're over. They're over here in November. Yeah. The end of this year, so um, to do a few shows. we might join them for one or two shows if if we get to come over. Yeah. Is is is your father also playing in the yeah, Furies? Um, yes, my dad is George Fury. Yeah. Um, so yeah, he's he's been there since he's been playing music now about fifty five years with them. yeah, with that's, his brothers. That's, that's a half and a, uh, a century. Yeah, more. Yeah. More. <laughs> well, uh, you uh, you can uh, go to an, uh, a show from the Furies. That's what uh, Anthony said now. Yes. This year in Holland here? Yeah, November, yeah. And we might be joining them. Goed. Dus, hopefully. We're in Dutch. I'm translating it a little bit in Dutch. <laughs> Dus, eh, eh, Anthony is een, eh, is familie van, van een legendarische band, The Furies. zijn vader George Fury is, is een van de bandleden. als je op Google gaat intikken, dan kom je er wel uit. Het is een, echt een, een hele legendarische en ook wel eh, redelijk grote folkband in Ierland. En ze komen ook in november hier naar Nederland toe. En over, eh, ja, een stukje over de, over de, de, de, de, de Young Folk. Eh, ze, hebben, ze bestaan nu drie tot vier jaar. er staat hier on, Facebook. Het it said January 2012. is, is <laughs> that correct? Is it, oh, uh, this Facebook is telling how lies. Many, how, many, <laughs> how, many, years? That's three years, isn't it? Oh, Just over three. three years. Yeah, okay, that's that's ah, true. Yeah. <laughs> that's true. Because uh, it said here on Facebook, it uh, it tell, tell, tells me uh, about uh, January 2012. That's three and a half years. Cool. Three and a half years. We'll, we'll go with that. Yeah. Um, Nou ja, goed. Dat is een beetje ook eh, de geschiedenis van de band. En het is alternatieve folk, zoals Paul Pol dat ook heeft eh, gezegd. Dus um, ik ga nog even eh, twee nummers draaien. En dan ga ik ze vragen. I will ask you in about two songs. So I will play two songs. And then you will get your two songs in this... in this half an hour before seven o'clock and eh, then eh, eh, we will turn about after 7 o'clock another two songs. So that will be easy, I think. Perfect. Alright. Goed, ik heb de jongens in ieder geval nu eh, geïntroduceerd eh, van wie ze zijn en wat ze zijn. Maar we hebben natuurlijk ook eh, nog wat muziek liggen. En ik ben bestormd door allerlei mensen met allerlei nieuw materiaal. Dat ga ik straks allemaal een beetje draaien, nu nog niet. From the Sea, het is een heel leuk nummer. From the Sea, it's, I will give it a little bit in English. he, is, he is also coming from Volendam. He is Dick Kwakman. <laughs> uh, from another uh, One Clueless Friend. And he also written a story and tells a story about the, the sea. And this is his song, From the Sea. Hush now, little child, just close your eyes Sail away on your boat of dreams, make sure you travel light. God, tell my people don't cry. God, tell my people don't cry. God, tell my people don't cry. Doctors, get out of sight. Cause I'm a million miles from home. I'm a million miles from the sea, yeah. Cannot believe how much you've grown. Sure, there's a brighter future for you and me. in the eye and tell me you are not lying. We ran down that hill, lost our fear, now we weren't frightened. We told ourselves to hold on. we told ourselves to hold on. We told ourselves to hold on, but it was a slippery slide, yeah. Cause I'm a million miles from home picture, there's a brighter future for you and me, for you and this mournful night, hollowed morning's nine now. I broke out of my personal load, I escaped with steady stride, yeah. I told myself to walk on. I told myself to walk on. I told myself to walk on through the early morning light, yeah. Cause I'm a million miles from home. a brighter future. dat was uh, eventjes eh, de kop die eraf eh, af is. Ehm, we gaan kijken. Ja, dat is altijd even een schreeuwende de keuken. A yell at the kitchen and then the, the technicians will be around. Ehm, the young folk will be playing their two songs in about now and one minute. <laughs> I, I, take a look at, at Marcus. well, Anthony... Yes. Which two songs uh, will you uh, perform in uh, this block, in this, in this setting? Well, Um, well, the first one is going to be a song called Letters. Yes. And the second one? Then, can we keep it as a surprise? Yeah. Because <laughs> <laughs> we don't even know ourselves. <laughs> Maybe a surprise. The first one, I have uh, something uh, heard about uh, you on YouTube. Yes. Letters. It's a brilliant song. So Take, uh, take a, a little uh, small up uh, and relax. This is the young folk. These kids, oh, they grow up so fast. Will their innocence still be here when I get back? the apple trees are in full bloom their toys they fill up every room. But it's you, I never want you to change. I want your loving eyes to always see me this way. So I'll take on this road alone. Will you still be here when I get home? Will you write to me, my one true love? promise me you'll never give. Now the welcome mat has changed its face, and the apple trees they have withered away. And the kids they just don't look at me the same. Now your loving eyes they just push me away. But is it me? Is it me that's changed? these images and they just won't go away. So I take on this role alone. Will you still be here when I get home? Will you write to me, my one true love? Will you promise me you'll never give up? But is it me? Is it me that's changed? Cause I've got these images and it just won't go away. Now I'm taking on this road alone. And you're never here when I get home. And your letters, they cease to come. What I promise you, I'll never give promise you I'll never give. Yeah, I'll letters. Thanks very I, much. I heard about something about a little bit about a story about that song because uh, I always please tell. Please tell. <laughs> uh, it's it's it's a little bit uh, like uh, if you, uh, in my opinion and in my view, I think it will be um, uh, if it's like if you clean up the mess and you find uh, something uh, about long, long, long time ago, you find a letter and you will read them. That's uh, what the, what the sounds and what the, the, the song made to me. Good. Yeah? That's nice. Yeah, lovely. Yeah. Lovely. I never, I never explain the song. So no, ah, don't, don't, <laughs> don't explain the songs uh, because uh, uh, each one it. of them have have something something else about. the the view about uh, and, and the picture about the song. So that's my kind of picture about this song. That's great. All right. The second song, we're gentlemen. Play a brand new one. A brand new one. Yeah, we're gonna give it a shot. All right. um, <laughs> so hopefully it works out. This one is called "Grown." All right. You said it wouldn't rain, rain again. You said you wouldn't leave here, but you did. Now, what am I to say when you said you wouldn't leave this way or be this straight with me? Now I know no better, but when you left me, you said I was better on my own. Could you see how we've grown? Could you see how we have grown? Could you see how we have grown? Could you see how we have grown? so they fall around laughing at you and the people you proved wrong. You see, well, they don't like you no more, so why do you care? Because in two years' time, you'll forget why you've cried. You'll make sure you've tried for your own. Because now I it's also still great uh, and a marvelous, uh, beautiful song. So, <laughs> thanks very much. All right, uh, they will be uh, in a show uh, in I think half an hour. So uh, they have a little break from in from a quarter to now, and then I will be playing some songs here from for the listeners for two hour show. Kortom, ik zal het ook even in het Nederlands zeggen. Eh, ze nemen nu even een pauze. En dat gaat u tot een uur of zeven duren. En dan heb ik eh, nog eh, even wat, wat platen. Want die doe ik, of wat nummers. En ik ga zo ook nog even wat nummers draaien. Zodat die jongens ook even weer een beetje rustig even een beetje bij kunnen komen. En dan na een uur of zeven. Ik denk zo tussen kwart voor zeven en half acht. Dan eh, volgt het tweede setje van twee. En dan eh, gaan we daarna nog eens even heel rustig even met ze praten. Dus dat eh, is een beetje het spoorboekje voor dit moment. Well, guys. Have you ever heard of Alaska from Dam? Yeah, You were the one. Nancy Brick. Uh, het bracht de tijd op uh, nou, bijna eh, drie minuten voor zeven hier bij ja, zie je de avond Alternative FM. Want we hebben die Young Folk hier in de studio en zij zullen morgenavond in de Piers op gaan treden. En een dag later op Bekenstein Pop. Dat is hier allemaal in de buurt. Ehm, dan hebben we er nog eentje klaarstaan. staan. En dat is deze Bite. Ehm, nou, ik denk niet dat het eh, verstandig is om die eh, te draaien. Want die duurt uh, vijf minuten. Ga ik eens even kijken of deze, deze kant... Die, kan, kan wel weer. En dat is Ganna met haar nieuwe. En dat heet Someone.